Een uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Over het hoofd te zien in het donker. Vanochtend wordt verder gezocht in de vijver waar donderdagavond haar fiets werd gevonden. In de buurt lag ook een rugzak die vermoedelijk van Faber is. De vrouw van 25 uit Utrecht wordt sinds een week vermist. De SP trekt nog eens elf plaatselijke afdelingen terug voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Ze zijn niet actief genoeg geweest of ze zijn slecht georganiseerd, vindt het partijbestuur. Vorige maand werd al bekend dat de SP in Horen en Rijswijk niet mee zou doen. Nu komen daar plaatsen als Kampen, Diemen en Oosterhout bij. Toch doet de SP in meer gemeenten mee dan vier jaar geleden. De FBI in Las Vegas gaat met grote reclameborden het publiek vragen naar tips die kunnen helpen bij het onderzoek naar de grote schietpartij van afgelopen zondag. De FBI tast nog volledig in het duister over het motief van Steven Paddock. De man die vanuit zijn hotelkamer 58 mensen doodschoot en daarna zelfmoord pleegde. Hij liet geen briefje achter of berichten op sociale media. In Libië zijn er lichamen teruggevonden van 21 Egyptische christenen... die ruim 2,5 jaar geleden zijn onthoofd door IS. De terreurgroep verspreidde destijds beelden van de executies. Een gevangen genomen terroristenleider wees de plek aan waar dat gebeurde, in de buurt van Sirte. Die Libische stad was anderhalf jaar in handen van IS. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft geheim gehouden dat het een schenker van een grote collectie kunstwerken heeft betaald, schrijft NRC. Het museum kreeg 600 kunstwerken cadeau van een Duitse verzamelaar maar verzweeg dat het als voorwaarde zeven kunstwerken moest kopen voor anderhalf miljoen euro. Die handelswijze gaat volgens NRC in tegen de ethische code voor musea. Het weer in de loop van de dag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt maximaal 12 tot 15 graden en de westenwind is matig tot hard, vooral aan zee.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 Every day I walk alone, and baby, God won't see me. I know it's wrong. I know it's wrong. Tell me why. myself again, or tell me why. baby. So sad to see you fade away. I'm like a I'm like to think that I was just myself again.